4 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en China leggen elkaar voorlopig geen nieuwe importheffingen op. De komende 90 dagen gaan de landen verder onderhandelen... over een oplossing van de handelsoorlog waarin ze zijn verwikkeld. Dat is afgesproken na een 2,5 uur durend diner... tussen president Trump en de Chinese president Xi Jinping... op de G20-top in Buenos Aires. Al maanden leggen Amerika en China elkaar importheffingen op... van tientallen miljarden dollars het Witte Huis zegt dat de importheffingen alsnog worden verhoogd... als er na 90 dagen niets is bereikt. In Pakistan worden de leiders van de extremistische partij TLP aangeklaagd... voor terrorisme en opruiing. De streng islamitische partij zat achter de gewelddadige protest in het land... nadat de christelijke Asia Bibi eind oktober werd vrijgesproken van godslastering. Duizenden aanhangers van de partij gingen de straat op en eisten dat Bibi alsnog de doodstraf zou krijgen... Daarnaast riep een van de leiders van TLP op om de rechters te vermoorden... die verantwoordelijk waren voor de vrijspraak van Bibi. Op de A15 zijn gisteravond twee mensen zwaar gewond geraakt... toen ze uitstapten na een botsing. Dat gebeurde bij Echtelt, in de Betuwe. Bij het invoegen op de snelweg raakten twee auto's elkaar. Twee inzittenden stapten uit en werden geschept door een voorbijrijdende auto. De Franse president Macron heeft het geweld van de demonstranten in gele hesjes in Parijs veroordeeld. De ruilschoppers zijn er volgens hem op uit om chaos te creëren. Bij de rellen werden gisteren 265 mensen opgepakt. Zeker 16 agenten zijn gewond geraakt. Op de Arc de Triomphe zijn leuzen gespoten en ook het interieur is beschadigd. De gele hesjes demonstreren al een paar weken tegen de hoge accijns op benzine en diesel...